Aanleiding is de dood van 15 hulpverleners die door Israëlische militairen in de Gazastrook werden gedood. Gisteren riepen hulp- en mensenrechtenorganisaties het kabinet al op om meer kritiek te uiten richting Israël. Veldkamp praat morgen met de ambassadeur. Een dag later maakt hij bekend wat eruit is gekomen. Er is weer een beetje licht aan het einde van de tunnel voor beleggers. De beurzen kleurden vandaag weer een beetje groen. Zoals de AEX-index in Amsterdam, zegt de economieverslaggever Ruben Eg. Dan zie je dat er eigenlijk alles in de plus staat na alle verliezen van gisteren. De, eh, de grootste verliezers van gisteren die deden het al een heel stuk beter. Verzekeraars als NN, ASR, banken als ING, ABN AMRO, Adyen, betalingsverwerker, ASML, chipproducent, fabrikant. Die stonden allemaal wel aardig in de plus. Ook in Londen 3% in de plus eh, nu nog. Er was flinke onrust op de aandelenbeurzen. Dat komt door de door president Trump aangekondigde importheffingen. En wil jij over een maandje op vakantie? Dikke kans dat je favoriete camping al is volgeboekt. Steeds meer mensen pakken namelijk uit in de meivakantie... in plaats van tijdens de zomer, zegt de ANWB. Drie redenen zijn daarvoor. Eh, mensen vinden de zomer vaak te heet, vooral rond de Middellandse Zee. De prijzen zijn de afgelopen jaren ook voor vakanties heel erg gestegen. En... Eh, het is erg druk in de zomer. En wat ook opvalt, steeds minder mensen kopen een reisgids of routekaart om hun vakantie uit te stippelen. Dat doen ze juist vaker met behulp van AI. Nou, mensen willen een roadtrip maken. Die willen dan van AI horen wel langs welke hoogtepunten ze precies moeten rijden... en hoe lang dat rijden is en hoeveel kilometer je dan aflegt. Eh, maar ook bijvoorbeeld, ik ga naar een dorpje en in welk restaurant eh, zijn kinderen het best, eh, meest welkom. Het weer lekker zonnig vandaag. En als je niet in het noorden woont, dan kun je er morgen weer van genieten. In het noorden blijft het dus bewolkt. In de rest van het land wordt het een zonnige woensdag bij 10 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de files nu heel langzaam maar zeker korter worden... is het nog wel druk op een aantal wegen. Vooral op de A10, de ring van Amsterdam, staat het helemaal vast. Op de ring Noord richting Amersfoort staat ook nog steeds een pechgeval kost je 20 minuten extra. en Dat duurt waarschijnlijk tot half zeven. Op de A1 is het ook nog behoorlijk druk van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en Blarikum heb je ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 rijdt het langzaam richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier.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 De singer-songwriter komt uit Beaumont in Texas, een plek naast de grens met Louisiana. En die verschillende invloeden komen bij elkaar op El Cabron. Denk country en honky-tonk, maar ook Zydeco en Tigano en een prachtige ballad. Buy Me A Bio was de eerste kennismaking. Nu nog Thanks to the Cat House en de prachtige titelsong van dit album. must have been six months ago It was hassles and headaches and every damn time you said no Catching as feelings and cold showers did me no good So I went out looking for something or someone that could I stopped at this roadhouse, it's known for its women and fun But the bartender told me that the good-looking women's gone home sheer desperation I found me at Rosie's back door And everyone knows what the back room of Rosie's is for aanbevolen. Hey, hey, I is het favoriete album van de maand. Acht maanden zonder nieuw album. We begonnen hem een beetje te knijpen. Charlie Crockett brengt namelijk zo'n twee albums per jaar uit. Gelukkig is Lonesome Drift eraan komen waaien. Game I Can't Win is een favoriet van mij. you don't understand that woman's got my back Ze is inmiddels de 10 studioalbums al ruimschoots gepasseerd, net als de 50 jaar. Maar Grey Delisle is het heilige vuur nog niet kwijt. Dat kun je horen op Sister Shook, een nieuwe bluesy roots van de Grey Album. Een dubbelalbum dat binnenkort verschijnt. Sister Shook, gonna shake the devil out of you, gonna gnash her teeth. you're gonna shake the devil out of you. Spit him out, spit him out, spit him out. Toss your head back and bite your tongue until the good Lord's work is done. Sister, gonna shake the devil out of you. Spit him out, spit him out, spit him out. Gonna gnash her teeth and shout. Sister Shook, gonna shake the devil out of you. Spit him out, spit him out, spit him out. deze week. Deze aanstekelijke rocksong werd in 1984 geschreven door Brian Adams en songwriter Jim Vallance en veroverde de wereld in 1985. singer-songwriter Sweet Mac heeft jazz gestudeerd en haar vroege werk is dan ook meer jazz-indie. Maar sinds ze van New York naar Nashville verhuisde neemt country de overhand.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 Ze bracht 7 studioalbums uit en verschillende singles haalden de Billboardlijsten. Zo ook deze, All Keyed Up. Hero is een van de songs op het nieuwe album With a Taste of Country van Gabe Lopez and the System. Would you like Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In Another Time and Place is de nieuwe single van Victoria Eamon die steun krijgt van Glenn van Hazen. Don't know why you took my number I doubt that you'll ever call And when you walk off this dance floor It's like I don't exist at all How many days till I'm a memory I'm guessing maybe two or three How do you walk away? Don't you wanna stay? I could go or I could stay It's gonna hurt either way get home to my wife and my kids, and that's my life. I can call, and though I would fall in another time and place. over een man die alles achterlaat voor de vrouw van zijn dromen. Zoals vaak gebeurt worden aan grote stormen en orkanen een naam gegeven. Vivian is de orkaan waar deze man zich volledig in zal storten. Mick Stender is de vertolker. I've waited my whole day life Just to be here with you Close the windows and the By time felt the rush My heart is beating through my bones And you know dear I can not get enough And There's no way back at all is Moving On van State of Mind. the highest mountains, valleys way too low. I have walked across the badlands, and upwards is the way I go. blokje country uit eigen land. Mo Pitney en John Meyer vormen samen Pitney Meyer, een bluegrass trio dat waarde hecht aan traditie. Je voelt in Blue Water echt de liefde die ze hebben voor het jaren, evenals de country-invloeden. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex. Crossroads, het enige echte country programma van Nederland. Kees De Haan. I got that blue, blue water bluer than the bottom of the sea pray with me. And the rain may keep on falling through the pain. I keep on. is het favoriete album van de maand. Lonesome Drifter, de essentie van de Charlie Crockett ervaring met zijn mystiek, duistere personages en vervlogen sfeer. Terwijl het ook de evolutie markeert van zijn verhalen en songwriting. cotton feels just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done. Fire van Eric Dillon behandelt thema's zoals strijd, pijn en overleving. De titel zelf suggereert een beeld van doorzettingsvermogen en de harde realiteit van moeilijke omstandigheden. the springtime hunting sheds Under some cedar on Fast Night's farm I don't think he made it, but maybe he did Either way, he's gonna leave a mark bourbon Cause if it ain't long blood It's bound to be a long damn night Bite My Tongue van Blue Cactus en Britt Taylor gaat over het inhouden van je gevoelens en gedachten. Zelfs als je iets belangrijks te zeggen hebt. Dit thema van zelfbeheersing en innerlijke strijd wordt versterkt door de emotionele zang en de muzikale arrangementen. afsluiter van dit eerste uur. Over and Done van Barry Owen. Blijf luisteren, want ik plak er zo nog een uur aan vast.